Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Een belangrijke Amerikaanse politicus is in Taiwan. Het gaat om de Amerikaanse Kamervoorzitter Nancy Pelosi. Het bezoek aan Taiwan is nogal gespannen. China is er niet blij mee. Zij zien Taiwan niet als onafhankelijk land, maar als een opstandige provincie. En ook Amerika vindt het spannend, zegt correspondent Marieke de Vries. het Witte Huis, Biden en het leger vonden het eh, geen goed idee hoor, dat ze zou gaan. Ze hebben haar ook gevraagd het uit te stellen stellen. Biden heeft China ook nodig. Hè, dat ze niet gaan samenwerken met Rusland. Geen wapens aan Rusland gaan leveren. Voor de oorlog met Oekraïne bijvoorbeeld. Maar ja, nu dit zo hoog is opgelopen... Eh, ja, doen ze er toch alles aan om dat bezoek van Pelosi... zo goed mogelijk te laten verlopen. China waarschuwt dat er militaire acties zullen volgen. Wat dat betekent is niet duidelijk. De Britse kustwacht heeft gisteren bijna 700 migranten gevonden... die op rubberbootjes de oversteek van Frankrijk naar Engeland wilden maken. Dat is het hoogste aantal dit jaar tot nu toe. Er zijn in het kanaal dit jaar al 17.000 migranten van zee gehaald. In Bergen op Zoom zijn twee buschauffeurs een uur lang bedreigd en mishandeld. Twee gewapende mannen kwamen met bivakmutsen het pand van Arriva binnen... en waren op zoek naar camerabeelden. Volgens de krant B en De Stem zou een vrouwelijke chauffeur een pistool tegen haar keel gedrukt hebben gekregen. Er kwam een einde aan de gijzeling toen een andere medewerker het gebouw binnenkwam. De twee mannen zijn nog spoorloos. En in Eindhoven kunnen kerstverse moeders in een hotel op een roze wolk zitten. Door een personeelstekort is kraamzorg aan huis niet altijd mogelijk. De moeders kunnen de komende maanden met hun baby in het hotel terecht. We willen zoveel mogelijk de thuissituatie nabootsen. Met het verschil dat we hier ook rond de klok een kraamverzorgende hebben. Dus altijd kan een ouder de hulp inroepen van de kraamverzorgende die hier dienst heeft. Die kan ze Pas bevallen vrouwen die geen zin hebben in het hotel... lopen het risico dat ze helemaal geen kraamhulp krijgen. Het weer blijft droog en zonnig vanavond. Het koelt ook pas laat af. Morgen schijnt de zon ook volop en het wordt nog warmer. 27 tot 33 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen staat file tussen Badhoevedorp en Knopend Holendrecht 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Na 10 de ring van Amsterdam tussen Westpoort en de afrit Volendam 8 kilometer. En daar is het oponthoud een kwartier.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 John Hyatt, Emmylou Harris en Randy Newman zingen erover. De eerste song was Train to Birmingham. Ook luisteren we naar Boulder to Birmingham en als laatste Birmingham. I don't wanna hear just a fly. And I know there's light below me. the trucks as they lightning man is het favoriete album van de maand. Na een pauze van 15 jaar keerde ze terug naar de opnamestudio's voor haar vijfde album Walking on a Wire. Blij dat Danny Lee weer van zich laat horen. Ze voegt de Mexicaanse flair toe aan Pain of Surrender, met een horensectie die bijdraagt aan de pijn veroorzaakt door een vertrekkende minnaar. surrender. I know the name of the great pretender. Love so forever A promise was made That we'd be together But he got on that plane Some things yet to handle That was the day He just walked away Wonderland, met daarop California Line, is een geweldig debuut van de Tap Roots, die vooral opvallen door hun creatieve teksten en sterke harmonieën. My grandpa grew up near Wilshire and Vine, City of Angels. street van deze week. Memphis, Tennessee is van Chuck Berry. Hij nam de song in 1959 op als Memphis, Tennessee. Maar het kwijnde weg als de B-kant van zijn single Back in the USA. Het is alsnog een klassieker geworden. Long distance information give me could not leave her number, but I know who placed the call. Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only More than that I cannot add Only that I miss her is altijd haar eigen weg gegaan. En dat dit ook kan leiden tot prachtige songs bewijzen met Fancy Floors, die ze samen met Brandy Carlyle over het voetlicht brengt. Lemon in Yellow Look at my dishwater hands 5 a.m. and already working hard I was born to sing Could have been the next big thing Selling songs I wrote on my guitar de act van de maand. Black Coffee was de laatste single van Lacey J. Dalton die in de hitparade stond. Zoals het geval was met veel andere countryartiesten in Daltons leeftijdsgroep... raakte ze uit de creatie in het begin van de jaren 90... toen een nieuwe generatie artiesten bekendheid kreeg. Douglas is een singer-songwriter uit Nashville. Hij is zeer ervaren en biedt een scala aan diverse songs met de nadruk op de tekst. In Met Her in Memphis horen we hem samen met Grace Pinkock. Crossroads. Hot stuff. Memphis outside of BB King's. She said she loved the blues and had some crazy dreams. She asked me for a cigarette and said she'd just flown into town. I asked her if her arms were tired and I swear that girl laughed out loud single Plow is een song over het hebben van een lieve kleine tuin vol bloemen, ondanks dat hij niet veel weet over tuinieren. Een song ook over de gave om geluk en betekenis te vinden in verrassend kleine dingen. En last but not least is het een metafoor voor het schrijven en uitvoeren van Amerikanen muziek zonder echte Amerikaan te zijn. Made Moore, alias Mrs. McBride, begon haar eigen liedjes te schrijven tijdens de COVID-periode toen alle optredens werden geannuleerd. He's So Sweet is haar nieuwste. 500 Miles Away From Home brengen Dick van Altena en Johan Jansen een klassieker. voordat ik naar Nashville kwam. Ik schreef liedjes, brak platen uit, deed een radiotour en speelde elk weekend terwijl ik naar school ging en fulltime werkte. Aldus Kimberly Kelly, Honky Tonk Town. Crossroads. Country Tiptopper. Frankie, why Hank done it this way? We've been racking up the miles, running on diesel, riding on the wings of a silver eagle, just a picking and a grinning, earning that living. Tune 'em up, boys, that won't know what hit 'em. queen. I'ma keep it moving, gal, but that's alright. What's under this hat's all yours tonight. Let's get you two-step and twirling this dress. Follow my lead and I'll do the rest. baby. favoriete album van de maand. De hartverscheurende pianoballet It Could Happen To You toont Danny Lee's aangrijpende beschrijving van elke relatie die een slechte periode doormaakt. in what we've done. We spun it all the way around, trying to hang on. But were we just Tussen de eiken, dennen en palmen van Noord-Florida komt een vertrouwd licht vanaf de kust. Overdag doordrenkt de zon het landschap en blijft de warmte tot diep in de zilte nacht hangen. Er is een rokerige bar vol met gemorste drankjes die overloopt van tientallen jaren wazige herinneringen en luie verhalen. Dean Winter en The Heat vertonen zich aan de bar met Cuervo Gold. One whiskey, two beers... and shine. escape. van Conrad Fisher maak ik de overstap naar het tweede uur. I ain't poor, I'm just broke, but I'm willing to wait. I've got tin on my roof and food on my plate. I've been feeling kind of low. I ain't gonna lie, but I woke up this morning with the sun in my eyes singing, Hello, sunshine. Hello, good times. It's nice to see you, my old friend. I got what I need, no more, no less, and I'm feeling good this morning. I've got too much month at the end of my month. You Try to laugh it off, it just don't feel funny. Oh, I hate to complain, it ain't my style.